Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. In een flatwoning in Venlo was vanmiddag een explosie. De ramen werden eruit geblazen en er brak brand uit. De hulpdiensten houden er rekening mee dat de bewoner nog binnen is. Het flatgebouw in Venlo is ontruimd. Op de plek in Rusland waar vanmiddag een vliegtuig neerstortte zijn de eerste lichamen geborgen. Geen van de 65 passagiers en zes manningsleden hebben het ongeluk overleefd. De Antonov 148 van de Russische maatschappij Saratov Airlines stortte kort na het vertrek uit Moskou neer. Over de oorzaak is nog niets bekend. Rusland zegt dat ze bij het onderzoek naar de vliegramp rekening houden met alle scenario's. Volgens onbevestigde berichten is het vliegtuig in botsing gekomen met een helikopter van de Russische posterijen. In de buurt van de rampplek zouden wrakstukken zijn gevonden van een helikopter. Een gasontploffing bij een carnavalsoptocht in Bolivia heeft aan zeker acht mensen het leven gekost. Er zijn veertig gewonden. Het ongeluk gebeurde gisteren in Oruro, 250 kilometer ten zuiden van hoofdstad La Paz. Volgens de politie liep bij een eetkraam hete olie over de rubberslang van een gasfles met een explosie tot gevolg. Boliviaanse president Morales heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is terug naar huis. Afgelopen dagen was Kim Yo-jong bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea, waaraan ook Noord-Koreanen meedoen. Kim overhandigde gisteren een uitnodiging van haar broer aan de Zuid-Koreaanse president Moon om op korte termijn te komen praten in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Het was voor het eerst sinds de Koreaanse oorlog in de jaren 50 dat een lid van de Noord-Koreaanse machthebbers in het zuiden op bezoek was. Het weer tot besluit vanavond en vannacht winterse buien... met plaatselijke kans op gladheid, landinwaarts lichte vorst.